Verder heeft de EU de zwarte lijst van Russen en Oekraïners uitgebreid. Er zijn vooral belangrijke kopstukken uit het zakenleven en de politiek toegevoegd aan de lijst. Zoals Igor Lebedev en Vladimir Zirinovsky. Rusland heeft nog niet gereageerd op de nieuwe sancties. Eerder heeft Moskou al wel aangekondigd dat er tegenmaatregelen komen. Advies- en accountantsbureau KPMG gaat de beloningen van bestuurders en partners aan banden leggen. Bestuursvoorzitter Jan Homme noemt de veranderingen vergaand en ingrijpend. Beloningen van partners worden voortaan gekoppeld aan prestaties. Daarbij wordt gekeken naar kwaliteit, klanttevredenheid en de motivatie van medewerkers. Ook wordt de ontslagvergoeding versoberd. Homme is eerder dit jaar aangesteld om het vertrouwen in KPMG te herstellen. Het bedrijf werd meerdere keren in verband gebracht met fraude en integriteitsschending. De rechter in Pretoria is vanochtend verder gegaan met het voorlezen van het vonnis in de zaak tegen Oscar Pistorius. Gisteren werd al bekend dat de Zuid-Afrikaanse atleet niet schuldig is aan moord. Hij kan nog wel worden veroordeeld voor dood door schuld. Daarop staat een celstraf van maximaal 15 jaar. Pistorius schoot begin vorig jaar zijn vriendin dood door een dichte toiletdeur. Hij heeft altijd gezegd dat hij dacht dat ze een inbreker was. Het bericht dat Marco van Basten opstapt als trainer van AZ is voorbarig, zeggen technisch directeur Stuart en Van Basten zaakwaarnemer, na aanleiding van een bericht erover in de Telegraaf. AZ komt volgens de zaakwaarnemer volgende week met een reactie. Van Basten zit al een paar weken ziek thuis. Hij heeft last van hartkloppingen. Het weer. Kan wat mist hangen, maar die lost in de loop van de ochtend op. Dan geregeld zon, met in de kustprovincie nog wat wolkenvelden. Het wordt een graad of 20. In het weekend wordt het maximaal 22 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer.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 I far from home no matter what the price is. een hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Tell me where we're running to, cause I don't really have a clue these days. Heart, tell me where we're running to, cause maybe this old cowboy's lost collar ¡No!